In het noordwesten van Marokko is een grote operatie bezig... om duizenden mensen te evacueren uit overstroomde gebieden. Het heeft er weken geplanst en daardoor is het water... in een belangrijke rivier buiten zijn oevers getreden. Het is er zo erg dat alle scholen hebben besloten... om volgende week geen les te geven. In de stad Groningen kunnen duizenden boetes door de versnipperaar. De bekeuring was voor mensen die een straat waren ingereden waar dat niet mocht. Maar volgens RTV Noord stond dat op de borden zo slecht aangegeven... dat mensen niet konden weten dat ze in overtreding waren. Daarom zijn de boetes nu ingetrokken. In de Franse Alpen is een wintersporter om het leven gekomen. Hij was met een vriend aan het skiën en werd verrast door een lawine. Hij was vrijwel meteen dood, maar de vriend zocht dekking achter een boom en overleefde het. Er zijn deze maand al twintig doden gevallen in de Alpen, ook in Italië en Zwitserland. En Pek Zwolle heeft thuis met 4-1 gewonnen van het laaggeklasseerde Telstar. Daardoor stijgen ze naar het linker rijtje van de eredivisie. Telstar mocht lang hopen op een punt of zelfs meer... maar in het laatste half uur maakte PEC drie doelpunten. Eerder vanavond eindigde AZ-NEC in 1-3. Het weer van Weer Online. Lokaal motregen, maar op de meeste plekken droog. Temperatuur daalt vannacht tot min 1 in het noordoosten. Daar kan het glad zijn. Morgen bewolkt met soms regen. Van noord naar zuid wordt het 0 tot 7 graden. En tot zover het ANP-nieuws. Chris Cross Amsterdam. Music. sounds Ladies and gentlemen, Amsterdam. Ja, ja, ja, daar zijn we weer een nieuwe Crisscross Amsterdam. Afgelopen week hoorde je de Q Top 500 van de 90s. En laat dat nou net het decennium zijn dat perfect bij ons past.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 And there he was, this young boy, stranger to like the late Shura Green. Dolce a mosquito with Donna jeans, but he slipped up and threw his rock to a fiend. He be playing like a willy cause he dressed shit up. Never knowing that his woman is in need of love. You got Versace, gold link, stomach chains for rocks. Official hairstyle, but you stuck up in the spot. Making love, Duke is weak, then he falling asleep. You on the phone with your old peeps, dying to creep between my sheets. So what you got Chanel on your feet? Hot sex on a platter makes the mission complete. Uh. Amsterdam op Q-Music. Sander hier, ik ben alleen vandaag, want Yuki is nog op vakantie... en Jordi zit echt midden in een verhuizing. Ja, het is een hele speciale mix vandaag. 1996, allemaal hits uit 1996. Dit jaar 30 jaar geleden, jongens. Ja, wat was ik toen? Nou, ik durf het eigenlijk niet te zeggen, maar ik ken alle liedjes. Ik ken alle liedjes en ik...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 These snakes strike like a cobra. The world's hot, my son got knocked. Evidently, it's elementary. They want us all gone eventually. Trooping out of state for a plate. Knowledge, if Coke was cooked without the garbage, we'd all have the top dollars. Imagine everybody flashing, fashion, designer clothes, lacing your click up with diamond rolls. Your people holding dough, no parole, no rubbers. Going raw, imagine law with no undercovers. Just some thoughts for the mind. I take a glimpse into time, watch the blimp read the world is mine. If I rule the world, imagine that. I free all my sons. I love them, love them, baby. Black diamonds and pearls. Could it be if you could be mine, we both shine? If I rule the world, still living for today in these last days and times. If I rule your eyes and a smile in your face. You wanna live fat, off of my sack. You got more drag than a low low though. Cut the act. Cause back before 92 and 93, you didn't give a damn about Warren G. But now that I'm slinging platinum LPs, all of a sudden you on my NUTs. Ain't nothing you can do to make it stop. Cause money makes the world go round. And the panties drop, I ain't in love though. I don't need the pressure. I just wanna dig it like I'm digging for treasure. Some of y'all had a good thing that you couldn't keep. Thought you was TLC see, you had to quit. You say you had love, I said you need to quit. It's all about the dough, so what's one got to do with it? One love, what's love? You're lucky just to have just one love. One love lucky just to have just one, just one, just one, one love. What's love? You're lucky just to have just one love, one love. What's love? You're lucky just to have just one, just one, just one, one love. What's love? You're lucky just to have just one love, one love. What's love? You're lucky just to have player. Give me some brew and I might just chill. But I'm the type that like to light another joint like Cypress Hill. I still do these spit loogies when I puff on it. I got some bucks on it, but it ain't enough on it. Go get the S, the T, I, D, E, S. Nevertheless, I'm hella fresh, rolling joints like a cigarette. So pass it across the table like ping pong. I'm gone, beating my chest like King Kong. And some wrap my lips around the phony. And when it comes to getting another stogie, fools all kick in like Shinobi. Only ain't my homie to begin with. It's too many hands to be Probably let my friend hit bit. Unless you pull out the fat crispy. Five dollar bill on the real before it's history. Cause fools be having them vacuum lungs. And if you let them hit it for free, you hella dumb. dumb, dumb. I come to school with a Taylor on my earlobe. Avoiding all the flick teasers, skeezers, and widows. Got me throwing off the land like where the bomb at. Give me two bucks, you take a puff and pass my bomb back. Suck up the dank like a slurpee. The serious bomb will make a nigga go delirious. Cause homies snagged me to take the dick out of the bag. Black Street, the homies got at me. Collab creations, bump like agony, no doubt. I put it down, never slouch. As long as my credit can vouch, a dog couldn't catch me. Tell me who could stop with Dre making moves, attracting honeys like a magnet, giving them orgasms with my mellow accent. Still moving this flavor with the homies Black Street and Teddy, the original rough shakers. Shutting down, good lord.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 Bag it up. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Bag it up girl. I like the way you work it. No diggity. I got to bag it up. Girl, you got it going on. I like the way oh. you work it. No diggity. Play it, play on, play it, play on, play on, play on, play on, cause I like it. Ride, no diggity, no doubt. Yeah. Black Street Productions, we out, we out, ride. We Q Music. Crisscross Amsterdam. How did you want it? How did you feel? Coming up. so bad, I'm about to pass out. Wanna dig you, and I can't even lie about it, baby. Just alleviate your clothes, time to fly out. Catch you at a club. Oh shit, you got me feeling body talking shit to me, but I can't comprehend the meaning. Now if you wanna roll with me, then here's your chance. To an 80 on the freeway, police catch me if you can. Forgive me, I'm a rider, still I'm just a simple man. All I want is money, fuck the fame. I'm a simple man. It's the international player with the passport, just like a ladder, bitch. Get you anything you ask for. It's either him or me. Champagne, Hennessy, and favor of my homies when we floss on our enemies. Witness as we creep to a low speed. Peep with a whole need. Pump some more weed from you don't need. Approaching hoochies with a passion, been a long day. But I've been driven by attraction in a strong way. Your body is banging, baby. I love it when it's on. Time to give it to daddy, nigga. Now tell me how you want allemaal. Alles crisscross door elkaar, maar dan wel alles uit het jaar 1996. Met een dikke knipoog naar de Q-top 500 van de 90s afgelopen week. Je hoorde No Diggity en dit is Tupac met California Love op Q-Music. feestje van je zaterdagavond. En blijf hangen, want we zijn zo terug. Je hoort dan Coco Jumbo, Macarena, Wannabe en de Backstreet Boys. Tot zo! Kies voor gaan met je FBTO woonverzekering. Lekker aan de slag met je woonkamer opnieuw inrichten. Muziek aan en gaan. Leef je uit. Met je FBTO woonverzekering weet je dat je goed zit. Jij kiest FBTO. Hey, horeca professional. Bezorg je zaak een topjaar met Bitfood. De partner die nooit stilstaat. Want we brengen je de foodtrends van morgen. Lekker veel bravoer. Het merk voor de horeca. En we bezorgen je ook een vet rendement. Zo wordt het ook voor jouw zaak een topjaar. Wij zijn al onderweg. Bitfood. Voor kleine en grote ontdekkers. Scoola groeit mee met je kind. Van spelen met letters en cijfers... naar oefenen met de lesstof van school... om zo vol vertrouwen de toetsen te maken. Leuk leren. Probeer Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Hey, horeca professional. We zorgen ook jouw zaak een topjaar. Ga naar bitfood.nl. Spelenderwijs oefenen met de lesstof van school. Probeer 7 dagen gratis op scoola.nl. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Igo Cross. Standaard met automaat. Meer vermogen, minder tanken, meer plezier. Je rijdt hem al vanaf 319 euro per maand met Toyota Private Lease. Ontdek de nieuwe iGo Cross op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Goed voor je dier zorgen. Jouw gediplomeerde dierspecialist van Welkoop helpt je graag. Met bijvoorbeeld een gewichtsconsult, gezondheidscheck of nagels knippen. Ga naar welkoop.nl en vraag een afspraak aan voor jouw hond, kat of knaagdier. Welkoop, weet wat te doen. Er zit meer fun en voordeel in de full hybrids van Toyota. Zoals de nieuwe Toyota Yaris Cross. Nu met 1500 euro extra inruilvoordeel. Check het op toyota.nl. Fans van extra, extra veel voordeel opgelet. Een XXL zak walnoten, 500 gram, sticht 4,49. En XXL verse worsten, 1 ster beter leven, 1 kilo voor maar 6,49. van Aldi. Je denkt misschien, dynamische energie klinkt ingewikkeld. Maar dynamische energie van Powerpeers is vooral gemak. Want wij helpen je profiteren van de goedkopere momenten van de dag. Dus kom in beweging. Iedereen kan dynamisch. Met de dynamische energie van Powerpeers. En voor de fans die nog niet helemaal wakker zijn... een XXL-doos koffiecups. 50 cups voor maar 6,99. Goedemorgen, wat een aanbieding. Ja, zeg dat wel. Fans van Voordeel. Aldi. Boek nu vakantie met vroegboekkorting tot 400 euro. Op sunweb.nl Welkom in de rollercoaster van liefde. Altijd verbonden, wat er ook gebeurt. Liefde maakt alles de moeite waard. Douglas, welcome to beautiful. Shop nu met 20% korting op alle geuren vanaf 25 euro... en zelfs 25% korting op Armani, Gucci en Jardin Bohem. Douglas. Sta je in de file en spot je ruitschade? Opgelost. Autotaalglas. taalglas. Remeha geeft gratis cv-ketels weg. Wat? Gratis? Jazeker, bij aanschaf van een warmtepomp. Maar wees er snel bij, want op is op. Kijk voor de voorwaarden op remeha.nl slash gratis. Oh, je batterij is altijd leeg als het niet uitkomt. Daarom heeft alleen Vodafone 3 jaar batterijgarantie. Wordt de kwaliteit van je batterij dan minder, vervangen we hem. Gratis. Dus ga van nee. Naar niet te stoppen? Check de voorwaarden op vodafone.nl slash batterijgarantie. Gratis cv-ketel? Kijk op remeha.nl slash gratis. Nu bij Vodafone. De Samsung Galaxy S25 met extra voordeel. Ga snel naar de winkel op vodafone.nl. De Consumentenbond bewijst. Dirk is mede de goedkoopste supermarkt met budgetboodschappen. Dat maakt Dirk de supermarkt waar je echt elke dag zeker bent van de beste prijs. Dat is Dirk. Elke dag opnieuw, verrassend, vers en voordelig. Op Dirk kun je rekenen. Ik wil van mijn auto af.nl Ik wil van mijn auto af. Ik wil, ik wil... Ik wil van mijn auto af.nl Nu bij Dirk, Stimorol. Alle varianten voor maar 1,59. Ik wil, ik wil, ik wil van mijn auto af.nl Snel trekpleister voor giga veel voordeel. Nu always, always dailies en always discreet. 2 plus 1 gratis. Ga dus snel naar de winkel of trekpleister.nl. Trekpleister, waar kunnen we je blij mee maken? Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Lidl is de beste. Ja, Lidl is volgens onderzoeksbureau YouGov alweer de beste supermarkt in groente, fruit en brood. Daarom deze week extra goedkoop met Lidl Plus. Groene kiwis, schaal van 1 kilo voor maar 1,99. Lidl, je verdient het. Ga naar 357 historische collecties. Ga lekker nerden in 14 musea over wetenschap. Ga ver weg of juist om de hoek. Ga de hele dag of even tussendoor. Maar ga onbeperkt naar het museum met de museumkaart. Lidl is de beste in. Niet alleen de beste in groente, fruit en brood, maar ook de beste supermarkt in vlees. Lidl, je verdient het. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Maak nu met Lidl kans om naar de Olympische Spelen te gaan. Scan je Lidl Plus bij de kassa en doe mee. Lidl, official fresh partner van Team NL. Lekker. Yakult Plus met persiksmaak. Verhoogt het aantal goede bacteriën in je darmflora en bevat vitamine C en vezels. Proef hem nu, Yakult Plus, in de oranje verpakking. Geef je deuren een upgrade met Karwei. Stapel nu tot wel 40% korting op bijna alle sets voor binnen. Karwei, maak het mooier. Chris Cross Amsterdam. Zaterdagavond, klassiek feestje hier in de studio. We gaan gauw door met de muziek. You Op Q. Aangevraagd door Joris. Het is een speciale 1996 mix van ons, Chris van Amsterdam, op Q Music. say, but I can't prove. So turn it up again and watch me move to the groove. As we get close, you whisper Coco. I hold you in my arms and you say Jumbo. Scream and shout, turn and say Colombo. Now I gotta go, so Coco. Put me up. Zometeen veel plezier met Vincent. Die klapt nog even door met de 90s en zeros. Hoe kan het ook anders? Veel plezier en dit zijn de Party Animals. Cue Music. in my hand Flemming. Agda en de Munich, Suzanne en Freek. Chris Cross Amsterdam. Je hoort ze natuurlijk regelmatig langskomen op Q. Maar het wordt nog leuker als je ze live kunt zien. En nog leuker met uitzicht op zee en je voeten in het warme zand. Q Music presents het grootste zomerfeest van Nederland. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Q is erbij. Jij ook? Luister vanaf maandag voor jouw kans op tickets. Sounds better with you. Centraal Beheer, met Sarah. Met Jack. Ik was onderweg om mijn honden lekker los te laten. Rijd mijn autoboten los. Is iedereen oké? Dat wel, maar nu ligt hij ook nog eens vol hondenvoer. Kat hecht echt een brok in mijn keel. Wij lossen het voor je op. Kun jij weer met je honden op wat? Even over vervangend vervoer. Met de autoverzekering van Centraal Beheer krijg je bij schade vervoer dat bij je past. Centraal Beheer. Ontworpen in Zweden, geproduceerd in België. De volledig elektrische Volvo EX30 Europa. Een speciale uitvoering met luxe als basis. En tot wel 4000 euro voordeel. Nu leverbaar vanaf 36.995 euro. Boek een proefrit op volvocars.nl of bij de Volvo dealer. Nu bij Koebloe. Korting op energiezuinig witgoed van Bosch tijdens de Vriendenprijsdagen. Bestel de beste voor jou in de Koebloe-app. Volgende week vrijdag starten de Olympische Winterspelen. Voor wie wordt de droom van Milaan werkelijkheid? Ja, goud! Ze wint goud! Support Team NL naar goud. Vanaf maandag bij Mattie en Marieke maak jij iedere dag kans op een droomreis naar de Spelen in Milaan voor twee personen. Inclusief vlucht, verblijf en wedstrijdtickets. Aangeboden door Staatsloterij trotse hoofdsponsor van Team NL. Staatsloterij support de dromen van de sporthelden van nu en van morgen. Ook tijdens de Olympische Spelen. Staatsloterij, trotse hoofdsponsor Team NL. Speel bewust 18+. Plus. Dag liefie, mama houdt van jou. Eerste schooldag? Ja, zo lastig. Het went hoor. Echt. Zin in een koffietje? Ja, lekker. Een klein gebaar brengt mensen bij elkaar. Met wie zou jij een koffietje willen doen? Je voelt je thuis, waar je touwen echt bedstreekt. Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar Veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business. Of je nu zoekt van SUV tot MPV, van waterstof tot elektrisch... of van trekhaak tot panoramadak... Vind je perfecte auto op Autoscout24. Download de app en start met Vind. Het zijn Apple Days bij Mediamarkt. Verwen jezelf met producten van Apple uit je dromen. Nu voor Mediamarkt prijzen. Zoals de iPhone 16 128 gig. Supersnel, superslim. Nu met tweejarig Odido abonnement voor 552 euro. Mediamarkt. Laudius. Start het nieuwe jaar slim. Kies uit 400 thuisstudies van Laudius. Nu met 30% nieuwjaarskorting. Nu bij IKEA misschien wel onze bestal aanbieding. Als IKEA Family lid krijg je nu namelijk 15% korting op alle bestal kasten. Dat kan bijna niet beter, toch? Shop nu, online en in de winkel. IKEA, een wereld aan ideeën. Nu 30% korting op alle 400 thuisstudies. Windfarm? farm. Mm-hmm. serious gourmet Dat is het geluid van Windfarmed Seaweed Snacks. Gekweekt bij een windpark op zee van Vattenval. Meer weten? Ga naar vattenval.nl slash windfarmed. Het zijn weer de bizarre dagen bij Bel Simpel. Dat zijn deals die je eigenlijk niet kan laten liggen. Zo scoor je een tweejarige Lebara Simonie met 10 gig tijdelijk met 150 euro cashback. Daardoor betaal je over twee jaar bijna niks voor je abonnement. Check deze en meer deals op BelSimpel. Bij QuickFit helpen we iedereen snel weer op weg. Kom maar verder. Met een APK bijvoorbeeld. Je kunt altijd snel terecht en alle merken zijn welkom. Plan je afspraak op quickfit.nl. Hij is weer klaar. QuickFit en weer verder. Zaterdag 5 september, Strand van Scheveningen. Het grootste zomerfeest van Nederland. Live on the beach. Met bankzitters, Flemming, Bente, Agda en de Munnik. Kraantje Papi, Chris Amsterdam en Suzanne en Freek. Het grootste zomerfeest van Nederland. Zorg dat je erbij bent. Tickets zijn nu te koop. Ga snel naar liveonthebeach.nl. Lekker hè, die kou. Met heerlijke warme ertessoep van Unox. Een dampende kom tot aan de rand toegevuld. Je kan niet wachten om die eerste hap te nemen.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 Dat is fijn, dan houden we dus extra geld over heel veel Lekker, hè? <laughs> Medisch hulpmiddel. Lees voor gebruik de gebruiksaanwijzing. Bijholteontsteking? Gebruik de nieuwe neusspray bijholteontsteking van Avogel. Een bewezen effectieve spray voor de snelle verlichting van symptomen. Avogel. Ervaar pure plantkracht.